12 uur. Krol met het NOS Journaal. Het kabinet is bezorgd over de situatie in Wit-Rusland... na de presidentsverkiezingen van zondag... en het harde politieoptreden tegen vreedzame demonstranten daarna. Dat schrijft minister Blok van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Kamer. Hij roept de Wit-Russische autoriteiten op om iedereen die tijdens de demonstraties is gearresteerd... onmiddellijk vrij te laten. Regeringspartijen CDA, D66 en de ChristenUnie hebben de minister gevraagd de verkiezingen niet te erkennen. In de VS heeft de democratische presidentskandidaat Joe Biden zijn running mate bekendgemaakt. Senator Kamala Harris uit Californië wordt zijn kandidaat vicepresident. De 55-jarige Harris is een zwarte vrouw en staat bekend als een van de scherpste ondervragers van de Senaat. Ze was eerder officier van justitie in San Francisco. Zware regen- en onweersbuien hebben vanavond in het zuiden plaatselijke schade en overlast veroorzaakt. Veel mensen werden overvallen door het noodweer. Onder meer in de regio Barneveld vielen grote hagelstenen en zijn bomen omgevallen. De A27 tussen Breda en Gorkum moest dicht omdat er grote takken op de weg lagen. Verder liepen straten, kelders en campings onder water. En 80 theaters en poppodia hebben vanavond rode lampen aangedaan om aandacht te vragen voor de penibele situatie waarin ze verkeren door de coronacrisis. Door de coronaregels mogen ze veel minder publiek toelaten en draaien ze zo'n 85% minder omzet, zeggen ze. Onmere Johan Cruijff Arena, Tivoli Vredenburg en het Concertgebouw deden mee aan de actie. Ze deden het rode licht zo'n vijf minuten geleden uit om aan te geven dat het voor hen vijf voor twaalf is. Het weer. Vooral in het zuiden en oosten komen nog enkele zware onweersbuien voor...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 Know that you feel it, mm -hmm. know that you feel it, mm connection. I'ma light it and leave it for you. stanze dentro i bagni che si amano, la notte è giovane, giovani vecchi penso più, che non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh, oh. video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Intanto cerco il mare, un'aquila reale Tra poche ore, tra poche ore sotto il sole, sotto il sole Diccione, diccione, quasi quasi mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo come se fossero te, come se fossero te, io Dopo sentimento non mi scappano da casa La vagita in gesto con la macchina del tempo ma li sono attimo amici per la pelle Parte il campionato si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle fossero come se fossero te Come se fossero come se come se If you're San Francisco. Global. Global. Global. Global. D- D- D- Higher. The A Team.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 Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. And they say, don't you worry. listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake.